Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft zoals verwacht Ramaphosa herkozen als president van het land. Ramaphosa van het ANC is sinds 2018 president. Hij won de stemming overtuigend. ANC bestuurt Zuid-Afrika sinds Nelson Mandela aan de macht kwam. Twee weken geleden verloor de partij na 30 jaar de absolute meerderheid. ANC moet nu de macht delen. Het heeft daarom gisteren een coalitieakkoord gesloten met de centrumrechtse Democratische Alliantie. Ze zullen samen met twee kleinere partijen een regering gaan vormen. Na jaren van aarzelingen begint de Europese Unie met toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. De eerste gesprekken staan gepland op 25 juni. Ook Moldavië kan dan beginnen met onderhandelingen. Hongarije verzette zich lang tegen de toetredingsonderhandelingen... vanwege zijn goede verhoudingen met Rusland. Het is nog onduidelijk waarom Hongarije de strijd nu heeft gestaakt. Dat de onderhandelingen nu kunnen beginnen is een succes voor de Oekraïense president Zelensky. Het kan nog wel tien jaar duren voordat Oekraïne en Moldavië echt lid zijn van de Europese Unie. De drijvende pier die de VS voor de kust van Gaza heeft aangelegd, wordt tijdelijk weggehaald. Dat moet vanwege slecht weer. Er zijn de afgelopen tijd vaker problemen geweest met de pier. Vrachtwagens die vanaf daar de Gazastrook inreden... werden geplunderd voordat ze hun eindbestemming konden bereiken. En eind vorige maand werd de pier weggeslagen door de Woeste Zee. De pier wordt nu naar een Israëlische haven gesleept... en als het goed is volgende week weer teruggeplaatst. Duitsland is het EK voetbal in eigen land begonnen met een grote overwinning. De Duitsers wonnen de openingswedstrijd in München met 5-1 van Schotland. Het eerste doelpunt viel al in de tiende minuut. Vlak voor rust werd het 3-0 via een penalty en daarna speelde Schotland nog maar met 10 man. Nederland komt zondag voor het eerst in actie op het EK tegen Polen.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 Shine the Shonda I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you're never there for me. Yeah. Mm -hmm. good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? You're only very clear to you, you're very dear to me An honor of me share to you, me not unfair to you Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you but me know me not no fear to you Me stand up like a man and I'll okay. be there because I care for you Long time you're telling me not a girl I compare to you Woman if you leave me now I'm gonna shed a lot of tear for you You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave Cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship yo, so what's that supposed to be about, baby?